Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Vervallende resultaten. En Gourjon had volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud-KLM-topman Leo van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf. Na een herstructurering moet in 2013 de opvolger van Gourjon aan de slag gaan. Wie dat wordt is ook vandaag bekendgemaakt, de Fransman Alexandre de Juniac. Hij was onder meer chefstaf van IMF-topvrouw Lagarde toen die minister van Financiën was. KPN kampt met een landelijke e-mailstoring. Door problemen met de server is het e-mailverkeer van ongeveer 375.000 mensen vertraagd of helemaal niet mogelijk. De storing begon vanmiddag rond 1 uur. KPN zegt dat er iets mis is met de software. Het bedrijf verwacht dat de storing op de mailserver vannacht wordt opgelost. President Sarkozy staat positief tegenover het Nederlandse voorstel voor een aparte eurocommissaris die toeziet op naleving van begrotingsregels. Premier Rutte zei dat na een gesprek met de Franse president in Parijs. Eerder deze maand was Rutte bij bondskanselier Merkel in Berlijn. Die noemde het voorstel voor een eurocommissaris voor begrotingsdiscipline een zeer interessant idee. De NS Publieksprijs voor Boek van het Jaar gaat naar Esther Verhoef voor haar thriller Déjà Vu. Het boek over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt kreeg ruim 20% van de stemmen. Verhoef kreeg de prijs in het Concertgebouw in Amsterdam uit handen van Simone van der Vlucht, de winnaar van vorig jaar. Het was de 25ste uitreiking van de NS Publieksprijs, die onder meer bestaat uit 7500 euro. Dit jaar brachten 66.000 mensen hun stem uit op een van de zes genomineerden. En dat was twee keer zoveel als vorig jaar. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe. Vannacht gaat het regenen. Morgenmiddag klaart het vanuit het noordwesten wat op.